De afgelopen twee weken nam het aantal mensen met griep flink toe. RIVM-expert Rianne van Gageldonk. We zien een toename van het aantal mensen dat de huisarts bezoekt. Daar zien we ook een eh, steeds groter aantal mensen... wat ook werkelijk het griepvirus bij zich heeft. En we zien ook in de ziekenhuizen en de laboratoria in Nederland... dat het aantal griepmeldingen toeneemt. En alle drie de bronnen gaan op hetzelfde moment... Die, laten die sterke toename zien. De afgelopen twee jaar waren er door de coronaregels nauwelijks griep of verkoudheden. Volgens het RIVM hebben we nu weer een ouderwetse winter. Het advies blijft dan ook om voorzichtig te zijn bij kwetsbare mensen... en natuurlijk goed je handen wassen. Zie je voor de zoveelste keer een kookvideo op je TikTok-tijdlijn of weer video's van lifehacks? TikTok gaat voortaan aan je uitleggen waarom je die zoveel ziet. Het Chinese platform wil op die manier transparanter zijn over het algoritme. Dat bepaalt wat jij allemaal te zien krijgt. Voortaan kun je bij video's op de waarom zie ik dit knop drukken en dan krijg je uitleg. Vaak is het antwoord omdat je in een bepaald land woont of omdat je de video nou eenmaal superveel hebt gelijk en gedeeld. Toch Tochtstripje hier, radiatorfolietje daar. Hartstikke leuk, al die opties om energie te besparen. Maar niet iedereen kan dat ook betalen. In Eindhoven gaan klussers daarom de komende tijd gratis langs huurhuizen. Is een plan van de gemeente in samenwerking met woningcorporaties. Is bewoner Henny blij mee, want ze doet al veel om haar energierekening te besparen. Ik doe eh, thermo-ondergoed aan. Eh, ik zorg dat ik in beweging blijf als ik binnen ben. En na een rondje door het huis begint klusser Dorien eerst maar eens bij de voordeur. Die haren die gaan op een gegeven moment dat gaat openstaan en dan komt er wind tussen. Nou, de rubber is nog perfect onder de deur. een hele goede moet ik zeggen. Hier overheen zet ik dan een tochtstrip helemaal over heel de lengte van de deur en dan sluit dat mooi af. De komende twee weken worden zo'n 12.000 huizen in Eindhoven aangepakt. tot de volgende keer. Dag. Krijg je nog het weer? Er trekken wat buien over, maar vooral vannacht gaat het flink regenen. Morgen een wisselvallige dag en dan maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in de regio die is veroorzaakt door een ongeluk. De A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Knoop het Eemnes. Hier een half uur vertraging. De weg is dicht. Verkeer richting Hilversum kan omrijden via Amersfoort, de A28 en de A1.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 Hele andere lekkere muziek natuurlijk, want dat staat allemaal op de playlist. En natuurlijk ook de digitale brievenbus. En daar gaan we nu weer naartoe. We gaan naar Canada. Country rock uit Canada nog wel te verstaan. Van Madeline Starsley en zijn band. En dat nummer heet Lighter Shade of Blue. was Madeline Starley, Starsley met Lighter Shade of Ik moet wel duidelijk zeggen hoe deze meneer heette natuurlijk. Muziek uit Canada was dat. We gaan nu verder met Gretchen Peters. En zij is ook een van de kanshebbers om de maandartiest van januari te worden. Hoe je dat allemaal kunt doen, kijk dan gewoon even op de website www.nashvilleradio.nl. Ik zei haar naam dus al net. Gretchen Peters en dit is A Room With A View. job okay. Nobody breathing down my neck. I just drive around all day. I meet all kinds of people. I've got the gift of gab. Then everything from bones to cakes in the backseat of my van deze week bewijst dat het zowel als een country nummer als een bluegrass nummer heel erg fijn klinkt. 2003 was het Reba McIntyre die het voor het eerst op de plaat zette. En 17 jaar later in 2020 was het de bluegrass band Lindley Creek. Door twee keer achter elkaar aan Gonna Take That Mountain. Dit is de Nashville Spiegelplaat. early morning attitude You have to drag him out of bed Only frosted flakes will do He gets that from me Yeah, he gets that from me His curly hair and his knobby knees The way the sun brings those freckles out Talking, talk, never miss a beat yeah, he gets that from me He gets that from me assure me you Classic. Hammers and nails built the country. Hammers and nails made it strong. Hammers and nails in my wagon. Come on, the mule, roll along. The early settlers waited for the months to go by listening for the peddler and his things they might buy. Many a mother waited for the things he would bring. They'd know he was coming when they'd hear him sing. Blue ribbons for a little girl's hair, threads and needles for the ladies' fair. Get along, you, move down the trail. I've got tonics here that will keep you strong. Books to read when the days grow long. And for the men, it's hammers and nails. Hammers and nails built the country. Hammers and nails made it strong. Hammers and nails in my wagon. Come on, you Yeah, there was Crockett, Houston, Boone, Wild Bill, stories of men with a great iron will. But somehow, some of the books now fail to mention the drummer who helped to build this great nation. I've got seeds to plant for the black land farms. Guns and bullets when they must use arms. Get along, Mew, no time to fail. Johnny samen met degene die hij ontdekte in 1964. De Stadler Brothers en Hammer and Nails. We gaan verder met Catherine Britt. Zij komt uit Australië en is ook nog zo'n kanshebster om de maandartiesten van januari te worden. Je hoort Hillbilly Picking a Rambling Girl. dat is nog eens een titel zeg. De grootste hit van Billy Ray Cyrus is origineel van de Macy Brothers... die het in 1991 onder de titel Don't Tell My Heart uitbrachten. Een jaar later dus, een dikke hit voor Billy Ray Cyrus. Je hebt het al geraden, hè? Dit is de Break Your Heart. shelf for my mind. It might be walking out on me today. Don't tell my heart, my achy, breaky heart. I just don't breaky heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. radio show, Bluegrass Time. niet uit de Appalachian te komen om bluegrass muziek te maken. Want deze band komt uit Chicago. Ze heette Miles Over Mountains en die hoorde Novocaine. Nu verder met Americana van Laurie McKenna. Dit is de Balladeer. The Balladeer waits in the wings Tugging on a dress her strings All the whiskey faded cigarette blown dreams She brings herself to her own knees With every line so delicate She sings every song that she knows The way that she hears them sad and slow They're never gonna play her on the radio So she hangs in the darkest bars With downtrodden, bleeding hearts A guitar man magic, but she worried what if she ran out of the pain she carried round with her so proud. She wore it like a queen wears a crown. She didn't know who she'd be if she put it down. So he brought her to the river where she could wash the trouble from her heart. het elfde album van Laurie McKenna, wat ook de Belladier heet, zoals het nummer wat je net hoorde, hoor je background zangeressen Hilary Lindsay, maar ook de dames van Little Big Town. Heel apart om dan dat te lezen. Maar ook om dat te horen natuurlijk. Nu gaan we verder met een nummer wat volgens mij wel iedereen kent. Darius Rucker is dit en The Wagon Wheel. 17 hours Picking me a bouquet of dogwood flowers And I'm hoping for Riley I can see my baby tonight guitar, I pick a banjo now But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. I gotta, gotta move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one I lokale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika voor de nieuwste single van Stephanie Rabus. Dit is I Want What I Shouldn't Have. het Spotlight album. En daarvoor gaan we deze keer naar 1970 voor het kerstalbum Christmas with Tammy van Tammy Wynette. Je gaat nu luisteren naar Oh Little Town of Bethlehem en daarna It Came Upon a Midnight Clean. We're playing country up in here and we're proud of it. Dit is het Nashville Spotlight album. say dat waren de twee laatste nummers van ons Spotlight-album. Christmas with Tammy van Tammy Wynette. En ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan, want de show is alweer bijna afgelopen. We hebben zo eerst Claire Lynch met Silver and Gold en daarna Sera en Nothing I'd Rather Do.